zonden door Nederland naar het verre land waar het zo gevaarlijk is. En thuis wacht daar zijn geliefde meid die de brieven krijgt van een jongen die ze mist. Maar hij ziet een ster en die Want al ben ik zo ver weg, geeft het troost als ik zeg: Ik ben dicht bij je, zo dicht bij je. Neem me mee in je hart, zo wordt mijn pijn halve smart. Ik ben